Waterwalgemoed met het RWS Journaal. Uitgeprocedeerde asielzoekers zitten soms jaren in het vertrekcentrum in Ter Apel. Dat komt doordat ze niet kunnen worden uitgezet, blijkt uit onderzoek van het VPRO-programma Argos. In het terugkeercentrum zitten nu 45 uitgeprocedeerde asielzoekers al langer dan een jaar, terwijl het verblijf bedoeld is voor 12 weken. In Haiti komt de hulpverlening op gang na de verwoestende orkaan Matthew. Een Amerikaans marineschip is onderweg naar de getroffen gebieden met hulpgoederen. Het dodental door de orkaan is volgens persbureau Reuters opgelopen tot bijna 850. De Haitiaanse overheid houdt het officieel nog op ruim 270 slachtoffers. Vooral in het zuidwestelijke deel van het land zijn veel doden gevallen. In één stad zou 80% van de huizen zijn verwoest. Matthew trekt op dit moment langs de Amerikaanse oostkust. In Florida zitten honderdduizenden mensen zonder stroom. Zeker 30 voetbalclubs spelen voorlopig minder of helemaal niet meer op kunstgrasvelden. Ze nemen maatregelen nadat wetenschappers deze week waarschuwden voor kankerverwekkende rubberen kogels die in de velden zitten. Zo'n 15 clubs spelen helemaal geen wedstrijden meer op kunstgras. Andere clubs laten alleen kinderen niet meer voetballen op de kunstvelden. Het OM gaat in beroep tegen de vrijspraak van een anti-Zwarte Piet-activist... die betrokken was bij een opstootje tijdens de Sinterklaasintocht in Gouda in 2014. De activist zou zich met geweld hebben verzet tegen zijn arrestatie... maar de rechter oordeelde gisteren dat hij te hard door de politie is aangepakt. Ook is zijn recht op vrijheid van meningsuiting onterecht ingeperkt door de aanhouding. Maar het OM is het zeer oneens met het oordeel van de rechter. Het weer nog vanavond en vannacht op de meeste plaatsen bewolkt. Het koelt vannacht af naar een graad of 8. Morgen in de loop van de dag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt morgen tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NWS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan nog files op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Leidsendam 5 kilometer.